uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Een record aantal passagiers is vorig jaar via Schiphol gereisd. Het waren er 55 miljoen. Dat is ruim 4,5 meer dan een jaar eerder. Ook op de regionale vliegvelden die bij Schiphol horen, in Eindhoven en Rotterdam, kwamen meer passagiers. Schiphol is tevreden, maar wil dat er meer gebeurt om de luchthaven bereikbaar te houden. Zoals het doortrekken van de Noord-Zuid metrolijn naar het vliegveld. Bij de supersnelrechtszitting in Den Haag zijn de eerste verdachten veroordeeld. Een man van 18 kreeg zes maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. Hij had met anderen de auto van zijn buurvrouw in brand gestoken. Een man van 28 had vuurwerk naar agenten gegooid. Hij kreeg vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk. En een derde verdachte moet tien dagen zitten wegens belediging van agenten. Het OM is tevreden over de straffen. Bij een brand in een flatgebouw in Amstelveen is een dode gevallen. De brandweer weet nog niet wie het slachtoffer is. De brand brak halverwege de middag uit op de achtste verdieping van een flat in het zuiden van Amstelveen. Enkele omliggende woningen zijn ontruimd. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij illegale bankiers en couriers heeft de politie in Rotterdam vorig jaar ruim 7 miljoen euro in beslag genomen. Tientallen criminelen zijn aangehouden. Drugsmokkelaars, terroristen en mensenhandelaren wassen hun geld wit via winkels en bedrijven. Het onderschepte bedrag is volgens de politie maar een klein deel van wat er in werkelijkheid in het illegale circuit omgaat. De aardbeving bij, bij Bloem op 30 december heeft geleid tot 760 schademeldingen bij de NAM. Het gaat om relatief kleine schades aan bijvoorbeeld pleisterwerk of scheuren in muren. Sinds vandaag moeten schades worden geweld bij het nieuwe centrum Veilig Wonen. Dat is een zelfstandige organisatie die zich ook gaat bezighouden met het versterken en herstellen van woningen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht ook nevel. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen droog en opnieuw bewolkt. Het wordt een graad of 4. Woensdag weer zon. De temperatuur ligt dan rond de 7 graden. Vanaf donderdag zeer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen 3 kilometer. A2 Utrecht-Amsterdam voor knooppunt Amstel 3. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouda... 7 kilometer door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is daar dicht. De A13 dan, van Rotterdam naar Den Haag... tussen Berkel en Roderijs en Delft 5 kilometer. Ook een wat langere file op de A15 van Rotterdam naar Europort... tussen Pernis en Spijkenisse. Daar staat 6 kilometer A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer op de parallelbaan.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 Aan het laatste probeer ik elke week weer een bijdrage te leveren. De meeste collega's blikken terug. Doe ik ook, maar kijk daarbij ook vooruit. Het is ditmaal een wat eigenzinnige terug- en vooruitblik met muziek waar ik grotendeels een binding mee heb of heb gehad. Dit vanwege optredens in Europa. Johnny Reed van Schotse afkomst komt voor de tweede maal naar Zwitserland en wel op 13 en 14 maart. Ik opende met het zeer toepasselijke Let's Have a Party. Ja toch, want ik wil het jaar graag feestelijk beginnen. Vervolgens vraagt Johnny Reed om een dansje, Dance With Me. En hij is op zoek naar een dame zoals jij, a woman like you. Johnny Reed kan kortweg omschreven worden als een klasbak. I can see it in your eyes. You've had let's lock the doors and pull down the shades. Turn some music on, pour a glass of sweet red wine. Let the candles burn, put your hand time info at crossroadsmusic.nl Have I told you? Have I showed onderdelen in dit uur worden gevormd door de act van de maand. Songs uit eigen land en de original. De meeste songs komen vandaag uit Canada. Crossroads, Kees de Haan. South Mountain kan langzamerhand wel als huisband omschreven worden in vele Europese zalen. Het maakt hen niet uit of ze voor 30 of 3000 mensen staan. Het enthousiasme spat eraf en je kunt je nauwelijks een betere liveband voorstellen. Crying My Heart Over You. saw jammer dat we weinig of niets meer horen van Anita Paris. Zij was voor mij de gedoodverfde opvolgster van Patsy Cline.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 Het werd uitgebracht in oktober 1991 als de tweede single van het album All I Can Be. In januari 1992 werd de single race eerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Country Singleslijst. Crossroads, nummer 1 country hit. I read a note my grandma wrote back in 1923. Grandpa kept it in his coat and he showed it once to me. He said, Boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma's But I loved your grandma so We had this crazy plan to meet And run away together Get married in the first town And this is what it said If you get there before I do Don't give up on me I'll meet you when my chores are through I don't know And between now and then, till I see you again, I'll be loving you. Love me. I read those words just hours before my grandma passed away. In the I know I'd never seen him cry in all my 15 years. But as he said these words to her, his eyes filled up with tears. If you get there before I do, don't give up on me. I'll meet you in my chores. In between now and then, until I see you again, I'll be loving you. Love me. Between now and then, until I see you again, I'll be loving you. Love. Cindy Church is een zangeres waarvan ik op het moment dat ik ze hoorde meteen diep onder de indruk was. Ik kan het moment me nog zo voor de geest halen. Het was in 1991 in Edmonton tijdens de Country Music Week... waar ze aan de zijde van het Great Western Orchestra het prachtige Ride On vertolkte. origineel van Seven Spanish Angels roep ik de hulp van Ray Charles en Willie Nelson in. Woorden schieten tekort, een magistrale song. Straks de cover van deze song. Fresh New Country. brown eyes and said, say a prayer for me. She threw her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the bell stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. She reached down and picked the gun up that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty and she knew she couldn't win. But her final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying. stopped and the smoke cleared. There was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. There were seven Spanish angels the smoke cleared that was thunder from the throne. And seven Spanish angels took another angel home. All right, y'all, help me now. There were seven Spanish KRO's Country Time was een programma waar regelmatig live acts op het podium stonden. Zowel binnen als buiten Hilversum. Ik neem je mee naar Barneveld en Os, waar de Canadese formatie de Family Brown te gast was. Steve Petico maakte toen deel uit van deze formatie. Repeat After Me. Every morning I go out of my way to walk by her the courage to say, Excuse me, miss, are you busy tonight?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 iedereen. Het blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Zoals iedereen ongetwijfeld weet begon Ilse de Lange als zangeres van Cash on Delivery. Het door Ad te geschreven No More You was in goede handen bij Ilse. Cash on Delivery werd voorafgegaan door de Moonlight Riders. Zij zijn te gast met Endless Road. Waarna Cash on Delivery besluit met Go On. Addicted to the rhythm that makes my wheels turn. Rogers on the radio singing King of the Road. No one to bark me while I'm driving how you spend your day. When I start my engine, I feel like blowing that old horn. Crossroads. Bijzondere herinneringen heb ik aan de optredens van Dobie Gray in Lee Towers Gala of the Year. Via de platenmaatschappij kon ik Dobie en Lee met elkaar in contact brengen. Vervolgens kwamen er enkele albums van Dobie Gray uit in ons land die helaas onopgemerkt bleven. Tell me what you see. Do you understand how much your love has done for me? Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love? from where I swept my heart away. You held me close beside you and helped me find my way. Honestly, you are still the one for me, and my heart is gone. Dat was Dobie Gray met het fraaie From Where I Stand. De Good Brothers liep ik in 1987 in Vancouver tegen het lijf. Een jaar eerder had ik ze live zien optreden en was totaal niet onder indruk. Gelukkig kwam er snel verandering in. In die periode werden ze zeven jaren prij tot groep van het jaar gekozen in Canada. Inmiddels zijn ze 36 maal in Europa geweest. Tarnished Band of Gold is één van hun successen. Larry Mercy met Full Speed Ahead. feel. I'm gonna ride the rail as far as I can see. Full speed ahead, there's no holding back. My heart's like a runaway train on a one-way track. I read the sign to your main line with every word you said. I won't stop until I drop. Full speed ahead. beter afscheid is bijna niet mogelijk. I'll be seeing you around. De Good Brothers sluiten er altijd hun optredens mee af... en ik doe precies hetzelfde voor dit uur. Tot zometeen bij het tweede uur. for now we'll say goodbye. But I can hardly wait till I come back to see your smiling face again. It seems as though we've just begun to have good times with everyone. Now it's time for me to move along. But I'll be coming back this way. Tomorrow is another day. When you wake in the morning, I'll be gone. I'll be seeing you around the next time I am back in town. All we have are memories until then. Just for now we'll say goodbye, but I can hardly wait till I come back to see your smiling face again. The next time I come passing through, I'll be looking out for you. We'll share a drink or two, the days gone by. But there's one thing I'm sure you know, just how much I hate to go just how much I hate to say goodbye. I'll be seeing you around the next time I am back in town. All we have are memories until then.